als iemand niet beroepsmatig gasflessen in zijn auto heeft liggen. De politie is blij met het verbod omdat ze nu een extra handvat hebben om te handhaven... en omdat het gebruik van lachgas in het verkeer tot levensgevaarlijke situaties kan leiden. De laatste jaren zijn er tientallen doden en gewonden gevallen bij verkeersongelukken waarbij lachgas in het spel was. Het aantal openstaande vacatures is voor het eerst in twee jaar gedaald. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek stonden er eind september zo'n 450.000 vacatures open. Dat zijn er 17.000 minder dan aan het einde van het tweede kwartaal. Toch is er nog altijd krapte op de arbeidsmarkt. Dat betekent dat er meer vacatures zijn dan werklozen. In bijvoorbeeld de zorg en het onderwijs was die krapte zelfs nog iets groter dan vorig kwartaal. De daling is vooral te zien in de horeca en de handel. Er is nog steeds een tekort, maar daar werden wel minder mensen gezocht. Het CBS meldt verder dat het aantal bestaande banen nog steeds stijgt... en ook kregen meer mensen een vast contract. De Canadese filmregisseur en scenario-schrijver Paul Haggis... moet van een jury in New York nog eens 2,5 miljoen dollar schadevoeding betalen... wegens een verkrachtingszaak. Vorige week was hij al veroordeeld tot 7,5 miljoen. De zaak was aangespannen door een van in totaal vier vrouwen... die hem beschuldigen van seksueel wangedrag. Haggis schreef onder meer de film Million Dollar Baby van regisseur Clint Eastwood... die in 2004 een Oscar kreeg voor beste film. Hij zegt dat hij te weinig geld heeft om de schadevergoeding te kunnen betalen.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 need, need. need. Just some love, L-O-V-E. Say what I got is what you need. A little love, L-O-V-E. What I got is what you need. Just some love, L-O-V-E. Say what I got is what you need. A little love, L-O-V-E.